klokken luiden in de toren. Nu ga je een ander toe behoren. Wij zijn voorgoed mijn toekomst dromen. Al het geluk wordt mij ontnomen. zal ik mij voor altijd buigen. Om hand in hand trouw te betuigen. Nooit zal een koota voor mij juichen. zacht kleed en een kerkkoor dat zingt, zal mijn hart vol pijn en verlangen zijn. Het jawoord dat jij hebt gegeven, verbind je nu voor. luiden in het koor. Nu je, ga je een ander toebehoren. Wij zijn voorgoed mijn toekomst